Dat zegt de Algemene Onderwijsbond op basis van eigen onderzoek. Gemeenten zouden een vijfde van het geld dat het Rijk beschikbaar stelt op de plank laten liggen. Dat is zo'n 300 miljoen euro. Volgens de bond gaan scholen daarom zelf investeren in gebouwen... terwijl dat geld eigenlijk bedoeld is voor het verbeteren van het onderwijs. Maar ook zijn er scholen die niets meer doen aan achterstallig onderhoud... waardoor leerlingen bijvoorbeeld in veel te kleine klaslokalen zitten. De Onderwijsbond roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen... en geen geld te laten liggen. In Marokko is een man veroordeeld voor betrokkenheid bij de terreuraanslagen van 2004 in Madrid. De 32-jarige Marokkaan kreeg acht jaar cel. Bij de aanslagen op vier forense treinen kwamen 191 mensen om het leven en raakten meer dan 1500 mensen gewond. Kort daarna bliezen zeven daders zich op in een appartement. Dat was gehuurd door de nu veroordeelde man. Die vluchtte via België naar Syrië, volgens de politie om naar Irak te gaan. Maar de Syriërs pakten hem op en leverden hem uit aan Marokko. Spanje vroeg om zijn uitlevering, maar Marokko levert geen onderdanen uit. Het aantal faillissementen in de transportsector is vorig jaar met 75% gestegen ten opzichte van 2008. 155 bedrijven gingen over de kop. bijna een derde van de transportbedrijven denkt 2009 af te sluiten met verlies. Blijkt uit de enquête van Transport en Logistiek Nederland. De cijfers zijn de slechtste sinds 1995 toen TLN met de enquête begon. Er lijkt inmiddels sprake van een verbetering, maar de stemming onder de ondernemers blijft negatief. Veel vrachtwagens staan nog altijd stil, terwijl de kosten voor personeel en diesel sterk toenemen.